Enkele tientallen demonstranten riepen om zijn aftreden, onder meer vanwege zijn homofobie. Ook zijn ze boos over de arrestatie van de belangrijkste Russische voorvechter van homorechten... die vorige week drie dagen werd vastgehouden. Burgemeester Lushkov typeert homoseksualiteit stevast als duivels. De burgemeester heeft homo's en lesbiennes nooit toegestaan een gay pride in Moskou te houden. In de troonrede heeft het kabinet deze keer ook een code meegestuurd. De beginletters van de eerste 15 zinnen vormen de naam Willem van Nassov, de oude spelling van Willem van Nassau, alias Willem de Zwijger. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt in een reactie dat het kabinet dat bewust gedaan heeft. De RVD noemt de verwijzing naar de eerste letters van de eerste coupletten van het volkslied een aardigheidje. Het Wilhelmus is het symbool van de eenheid van het land, zegt de RVD. In Veilinghuis Christie's in Amsterdam zijn vandaag 40 meubels en kunstwerken van Charlie Chaplin geveild. De veiling bracht zo'n 90.000 euro op. Ruim twee keer zoveel als verwacht. De objecten zijn afkomstig uit de Zwitserse villa waar de komiek de laatste 20 jaar van zijn leven woonde. Het topstuk van de selectie was een eettafel met 24 stoelen. Het Charlie Chaplin Museum in Zwitserland kocht het voor ruim 23.000 euro. De veiling werd in Nederland gehouden omdat Chaplin's schoondochter in Vught woont en zij de selectie aanbood.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 Hij werd opgericht in 1994 en bestaat uit Benjamin Herman op saxofoon... Anton Goudsmit gitaar Joost Kroon op de drums... Frans van Dok percussie Willem Friede, keyboard en arrangeur. Jos de Haas, percussie. Leslie Lopez, bas. En David Rockefeller, trompet. Er bestaat ook een uitgebreidere band van 19 muzici. En die gaan dan samen met de New Cool Collectors optreden. De bezetting eh, van deze grote slagorde is eigenlijk twee saxofoons, twee tenorsax, een baritonsaxofoon, bassaxofoon, viermaal trompet, drie trombones en een bastrombone. Gitaar, Fender, Rhodes, percussie, conga's, drums en vocals. In 2000 won de band de Edison Jazz Award. We gaan eh, proberen om vinyl te draaien. En ik heb op de, echt op de draaitafel een hele oude plaat van Nina Simone liggen. Wild is de wind. We gaan het even proberen of alles technisch goed gaat. En mocht dat niet zo zijn, dan schakelen we gewoon de tweede cd in... met een prachtig nummer van eh, de bekende eh, Jimmy Smith. Maar laten we eerst eens gaan proberen. En anders Jimmy Smith. like a leaf clings to a tree. clings to a tree. Jimmy Smith was dat met Tushin Blues. We gaan nu over naar Art Blakey. Art Blakey ook wel Abdullah Ibn Buhaina genoemd. Hij werd geboren op 11 oktober 1919 in New York City en hij overleed op 16 oktober 1990. En het was een van de grootste Amerikaanse jazzdrummers en ook invloedrijkste jazzmuzikant. Blakey is met Kenny Clark en Max Roach de uitvinder van de bebop drumstaal. Blakey was echter niet alleen een drummer. Hij stond ook te boek als een groot bandleider. We gaan naar een heerlijk nummer van hem luisteren. Ik vind het echt heel prachtig. En het heet Yesterdays. Thank is Het kende me zending van uh, Kenny Dorwell trompet, Hank Moby op de Noorsax, Horace Silver piano, Doug Watkins op de bas en Art Blakey op de drums. En de opname stamt uit 1955 eh, november, opgenomen van 11 tot 23 tot de 23 e in Café Bohemia in New York. Ik heb er nog een van eh, Jazz Messengers. Want meer dan 30 eh, jaar maakte Blakey albums en trad hij op met zijn band. Deze band was ontstaan uit een aantal bands die Blakey samen met Horace Silver leidde. Na vijf jaar verliet Silver de band en ging Blakey alleen verder. De band kreeg toen de naam Art Blakey en de Jazz Messengers. We gaan nu luisteren naar een nummer van een prachtige cd... met allerlei verschillende opnames. Niet alleen van Art Blakey, maar ook van Chad Baker, Don Bias enzovoort. Allemaal grote uit die tijd. Maar dit is wel ook een juweeltje. Art Blakey en de Jazz Messengers met Whisper Not. Blakey en de Jazz Messengers was dat. Jam, de titel van het nieuwste album van de Chaco Low. Uh, eh, er is een Senegeelse zanger en gitarist en percussionist. En dat betekent, nummer wat hij gaat spelen, vrede. En het wordt gekenmerkt door zijn typische Dakar-sound. Een mix van West-Afrikaanse en Cubaanse muziek... met vleugjes afrobeat, highlife en reggae. Luister naar het prachtige met kippenvel om vloerste nummer Jam. never Night en de music. Pianist Bill Evans. En voor de pianoliefhebbers en de mensen van bassolo... die zijn, dacht ik wel, aan hun trek gekomen. Zangeres Nora Noor is van Somalische en Jemenitische afkomst... maar woont en werkt in Noorwegen. Dankzij haar broerige album Soul... staat ze in haar thuisland inmiddels bekend als de Queen of Soul. De rest van de wereld, ik denk het, zal ongetwijfeld snel volgen.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 if I ever lose you? How much would I cry?